Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Een traumachirurg van het Medisch Spectrum Twente is deze maand ontslagen... vanwege ongewenste intimiteiten en verbaal agressief en intimiderend gedrag. Volgens de Volkskrant en RTV Oost zijn over de 64-jarige man 18 meldingen gedaan... voornamelijk door verpleegkundigen, co-assistenten en secretaresses. De chirurg zegt in de krant dat hij verbaal een paar keer over de schreef is gegaan... Seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik van zijn positie ontkent hij. Van de Nederlanders die medicijnen gebruiken tegen hoge bloeddruk... weet bijna de helft niet dat dit gezondheidsrisico's verhoogt. Volgens de Hartstichting gaat het om ruim 1 miljoen Nederlanders. Met een publiekscampagne wil de Hartstichting mensen oproepen... regelmatig hun bloeddruk te meten, ook als ze zich gezond voelen. Mensen met een beperking lopen in het stembureau nog vaak tegen problemen aan. Bij het College voor de Rechten van de Mens zijn na de Provinciale Statenverkiezingen 188 klachten binnengekomen. Zo mogen blinden en slechtzienden bij het stemmen worden geholpen. Maar vaak weten medewerkers van een stembureau dat niet, wat leidt tot misverstanden. De beroemde Chinees-Amerikaanse architect IMP is overleden. Hij is de ontwerper van onder meer de bekende glazen piramide van het Louvre in Parijs. P. gold als een van de meest toonaangevende architecten van de 20e eeuw. Een van zijn laatste ontwerpen is het Museum voor Islamitische Kunst in Qatar. Dat opende toen hij 91 was. IMP is 102 jaar oud geworden. In Californië is een F-16-straaljager bij een training gecrashed op een gebouw vlakbij een luchtmachtbasis. De piloot wist zichzelf in veiligheid te brengen met de schietstoel. Ook op de grond raakte niemand gewond. Wel is in het gebouw brand ontstaan. Het weer vanochtend op veel plaatsen bewolkt, soms wat lichte regen. Later breekt in de oostelijke helft af en toe de zon door. Het wordt 13 tot 18 graden. In het weekend kan de temperatuur oplopen tot boven de 20 graden.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 En toch speel je dit spel. always need for How many times must we say? that's my home. heeft een geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. www.zfmzandvoort.nl Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.